De Kamer maakt zich vooral zorgen over de privacy. Minister Schippers wil wel wat aanpassingen doorvoeren, maar de Senaat is niet overtuigd. De vader van het 12-jarige meisje uit Groningen dat vorige maand een kind kreeg is vrijwel zeker ook de vader van de baby. Op verzoek van de politie heeft de man vorige week zijn DNA afgestaan. Dat is vergeleken met het DNA van de baby en volgens het Openbaar Ministerie is de kans dat hij de vader van het kind is aanzienlijk. Het meisje beviel op 22 maart tijdens een schoolreisje. Ze zei zelf dat ze niet wist dat ze zwanger was. In de jemenitische stad Taiz hebben ordentroepen opnieuw het vuur geopend op demonstranten. Tientallen betogers zijn gewond geraakt, zo hebben ooggetuigen gezegd tegen het persbureau Reuters. De demonstranten eisen het vertrek van president Saleh en waren op weg naar het centrale plein in de stad. Niet alleen ordentroepen, maar ook door de regering betaalde huurlingen zouden de betogers hebben aangevallen. In de hoofdstad Sanaa wordt ook opnieuw gedemonstreerd, meldt Al Jazeera. Gisteren vielen bij gewelddadige confrontaties zeker 15 doden in details. Het kabinet vindt dat elf Nederlandse erfgoederen een plaats verdienen op de werelderfgoedlijst van UNESCO. De eerste drie daarvan worden de komende jaren voorgedragen. Het zijn de Vanellenfabriek in Rotterdam, het Tijlersgebouw in Haarlem en het plantagesysteem West-Curaçao. Dat laatste is een cultuurlandschap dat een beeld geeft van de slavernijplantages tussen de 17e en de vroege 20e eeuw.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 nooit echt heb bedrongen. Ik op jouw liefde elke nacht slaap jij. ook op internet. www.zfmzandvoort.nl I'm bursting long. in your own vez. Tijn met het NOS-journaal. De 15-jarige scholieren die van de rechter haar hoofddoek niet in de klas mag dragen, gaat in hoger beroep. De school van het meisje, Don Bosco College in Volendam, had het dragen van een hoofddoek onder schooltijd verboden via het